Goedemorgen, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Veel studentenkamers zijn te duur. Onderzoeksprogramma Argos dook de afgelopen weken in alle kameradvertenties op kamernet.nl... en kwam erachter dat huurbazen voor 8 op de 10 kamers te veel geld vragen. Ze vragen boven de prijs die ze volgens het puntensysteem mogen rekenen. De extra huur die studenten moeten betalen is gemiddeld 146 euro per maand. In Amsterdam gaan de prijzen helemaal door het dak. Daar gaat het om dik 300 euro te veel. Goed nieuws voor Nederlanders die naar een familiebezoekje of vakantie vastzitten in Marokko. Er mogen toch een aantal vliegtuigen naar Nederland vliegen met gestrande reizigers aan boord. Door de oplopende coronabesmettingen in ons land besloot Marokko om geen enkele vlucht meer naar Nederland te laten vertrekken. Maar nu kunnen de reizigers toch naar huis, zegt correspondent Samira Jadir. Marokko verklaart bereid te zijn om extra commerciële vluchten naar Nederland de komende dagen toe te laten. Om hoeveel vluchten het gaat en wanneer ze opstijgen is nog niet bekend. Het lichaam dat is gevonden in een natuurgebied in Florida is van Brian Laundrie, de verloofde van Gabby Petito. De twee waren samen op roadtrip, maar Petito kwam niet meer thuis. Ze werd tijdens de reis gewurgd. Haar vriend Laundrie verdween, kort daarna en is nu dus ook dood teruggevonden. We do have some breaking news right now in Northport. The FBI has confirmed that Brian Laundrie is dead and the human remains found in the woods yesterday are his. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie in Vlissingen heeft vannacht een naaktloper opgepakt. Er kwamen meldingen binnen dat iemand in zijn blootje door de stad zou rennen, maar agenten konden hem niet vinden. Tot later op de avond, toen crashte de man met een auto. Hij was onder invloed en hij zit voorlopig vast.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 van ZFM. Hey, di Quenza, we don't stop. Voorbij de Raris, voorbij de Rovers. Maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt uit, want ik heb het voor je over. Ja, het uit, want ik heb het voor je over.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 Als er één ding is wat ik het meeste mis, zijn het jouw armen om me heen. Want telkens als ik aan je denk, dan zijn mijn zorgen even weg. Niemand anders dan jij geeft me steeds weer dat gevoel als ik aan je denk, dan lijken dromen levens zeg. En in al mijn gedachten ren ik naar je toe. Al komt de zon niet op, al valt voor jou voelen kon, dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan weer weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik stem in mij die zegt dat je nou eenmaal alles hebt wat ik bedoel.